Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. En weer een hele goede dag, dames en heren. Hier is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En te gast heb ik. Ah, Kim Winkelaar, goedemiddag. Hey, welkom. En uh, je, je, hebt een column zometeen, hè? Ik heb zometeen een column over eh, de almachtige EU. Oh jongens, oh jongens. <laughs> en eh, ja, ik heb hier nog iemand zitten. Nou, hij is er bijna iedere week en dat is... En Sultan, hallo allemaal vandaag hoor je onder andere eh, het tweede deel van het interview met eh, Stefan Kinsella. En er is nog iemand, dat is een, dame. Hallo, eh, ik ben Sarah en ik kom straks iets vertellen over de Arabische lente en specifiek de toestand in Egypte. En uiteraard zijn Henk en Lenteman er ook. Maar dat allemaal zometeen. Eerst gaan we naar het nieuws en de actualiteiten wat is er allemaal gebeurd in de wereld? Nou, er zijn 40 grote landen op deze aardkloot die met elkaar de rest van de wereld hun fiscale wil op gaan leggen. Ja, eh, die 40 landen die proberen dus dezelfde belastingregels voor zowat de hele planeet voor elkaar te krijgen. En dat is het meest slechte, meest destructieve wat je kunt bedenken en wel hierom. Traditioneel gezien, als je naar de geschiedenis van Europa kijkt, dan zie je dus eh, in, zeg maar tegen de middeleeuwen en de late middeleeuwen eh, heel veel kleine staatjes ontstaan, hertog hertogdommen en koninkrijkjes. En die concurreren allemaal met elkaar eh, met betrekking tot belastingregels. Dus als in het ene staatje de hertog de belasting verhoogt, dan stemmen de handelaren met hun voeten en vertrekken naar het naburig gelegen staatje. Om daarvan de wat lagere belastingregels te profiteren. En de hertog die ziet dat gebeuren en die denkt, oeh, dat is toch niet zo'n goed idee. En die gaat dan vervolgens weer die verhoogde belasting eh, eh, intrekken. En dat noemt men belastingconcurrentie en historici zoals Ralph Reggio, die zeggen dus dat mede daardoor Europa zo rijk is kunnen, heeft kunnen worden. Door die belastingconcurrentie, door die regelconcurrentie. En wat je nu dus ziet, is, is met, met de Europese gemeenschap, maar nu ook met dit, ja, ik vind het gewoon een waanzinnig voorstel, is om die belastingregels te harmoniseren over de hele planeet. Als de belastingregels dan te groot wordt, als er geen belastingconcurrentie is, dan betekent dat dat heel veel eh, kleine ondernemers, maar ook wat grotere, ja, out of business gaan. Die gaan gewoon failliet, want die kunnen die regeldruk, die belastingdruk, die gaan ze niet meer aankunnen. En wat we dus gaan krijgen is een, is een situatie waarin alleen de grote multinationals nog in staat zijn om eh, de mazen van de wet te kennen. Die hebben het geld om eh, advocaten en belastingexperts te huren. En die hebben dus een competitief economisch en wettelijk voordeel en dan krijg je dus dadelijk dat, dat, dat de wereldeconomie eh, bepaald gaat worden door overheden in collusie met multinationals. En dat is, eh, dat is in feite gewoon een neofascistisch systeem. En daar gaan we naartoe als dit plan eh, doorgaat. En ik vrees dat het doorgaat, want er is een, een streven naar belastingharmonisatie binnen de EU, maar ook op andere plekken van de, van de planeet. Onder het valse idee van gelijke monniken, gelijke kappen. Wat dus volslagen onzin is natuurlijk. Dus ik, ik vind dit een heel, heel groot gevaar. Dus, eh, ook nog eens gek, omdat iedere overheid een compleet ander dienstenniveau aanbiedt. Ja. Dus ook al ben je het ermee eens dat het geharmoniseerd moet worden, vind je belasting een goed idee, wat het wat mij betreft niet is. De Nederlandse overheid werkt op een totaal andere manier dan bijvoorbeeld de Spaanse. Dus het is heel raar dat je voor die twee totaal verschillende overheden een exact hetzelfde tarief zou moeten betalen. Ja. Je moet op een gegeven moment ook kunnen zeggen van joh, onze overheid werkt dusdanig belabberd, dus zoals de meeste, maar goed. En in ruil daarvoor krijg je bij ons een lager tarief. Ja, maar, dat moet gewoon mogelijk zijn. Ja, dat zou eh, mogelijk moeten zijn. Maar ik denk dat weinig overheden daar oren naar hebben, Kim. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Je redeneert vanuit een rechtvaardigheidsprincipe. Maar Precies, precies dit, dat verschil proberen ze te ontduiken door die belastingharmonisatie, zoals dat heet. Ja, maar het, het grappige is dat je nu dus al ziet aankomen dat zoiets averechts gaat werken. Want als het, de belastingregels overal hetzelfde zijn, dan gaat een bedrijf zich daar vestigen waar hij het meeste waar voor zijn geld krijgt. Ja. En aan het eind van de rit lopen dus nog steeds een heel aantal landen eh, in hun ogen belastinginkomsten mis. Ja, een hele goede opmerking. bovendien moet je natuurlijk ook nog eens zien, er is geen land ter wereld dat genoeg belastingopbrengsten heeft. Nee. Er is nooit genoeg. Geen enkele overheid heeft ooit genoeg. Ja. Dus wat je zult zien als het geharmoniseerd gaat worden, dan is de eerste stap die ze gaan zeggen van oeps, we hebben een procentje meer nodig. En dat gaat waarschijnlijk met heel snel heel veel procentjes, want er is nog nooit een overheid die genoeg geld binnen heeft gekregen. Ze lenen allemaal. Ja. Dus het enige wat je zult zien is dat de tarieven alsmaar zullen stijgen. En zeker omdat bedrijven niet meer kunnen vluchten omdat die regels altijd hetzelfde zijn, zul je inderdaad, wat jij al aangeeft, heel veel bedrijven gewoon failliet gaan. Dus de economie op ja, de, de, dienstverlening loopt natuurlijk achteruit omdat er de concurrentie heel snel valt. Eigenlijk, vreemd genoeg, zou dit tot het, eh, de visie van het kapitalisme van Karl Marx eh, kunnen leiden, waarbij dus het monopoliekapitalisme ontstaat. Maar dat is dan wel onder de druk en de aandrijving van, van, de, van de overheden. Maar heren, er was eh, nog goed nieuws te bespeuren, hè? want Bono is uit de kast bedoel, ja, eh, die man met die strakke leren broek en dat gekke brilletje op? Ja, je bedoelt in economisch opzicht. Ja, in economisch opzicht natuurlijk. Ja. Ja, ja, nou ja. ja, hij zei dat hulp, ontwikkelingshulp zoals dat heet, dat dat een pleister op de wonden is. Het, het bestrijdt de effecten van de armoede, maar niet de oorzaak van de armoede. En volgens Bono is eh, vrije handel en, en een vrije markt het enige wat, wat echt armoede oplost en wat armoede kan bestrijden. Dat zei hij in een speech. oh ja, het is natuurlijk al, al jarenlang bekend. In Afrika is de slogan over het algemeen trade, not aid. Mhm. Dus handel en geen hulp. En daar smeken ze eh, in Afrika al jaren om. Van mhm. alsjeblieft, geef ons nou geen voedsel, maar handel met ons. Koop ons voedsel. Ja. En dat klinkt heel gek als je hongerige kindertjes hebt, dat je voedsel gaat exporteren. Maar aan het eind van de rit werkt dat tien keer beter dan wat we mhm. nu doen. Ja. Je ziet het gebeuren. Een boertje die is een jaar lang aan het ploeteren om een beetje oogst te krijgen. En dan is het zover dan kan hij gaan oogsten. En dan komt er zo'n vrachtwagen langs rijden eh, met gratis voedsel. Ja. Nou, het jaar erop ploetert hij niet meer. Dan wacht hij gewoon tot die vrachtwagen komt. Ja. En dat is wat er gebeurt in Afrika. Stop met die vrachtwagens met voedsel sturen. En je zult vanzelf zien dat mensen eh, hun eigen voedsel weer gaan verbouwen. Uiteindelijk kunnen ze dan het overschot daarvan verhandelen met ons, als de Europese Unie dat niet zou verbieden. En mhm. op dat moment gaat het vanzelf steeds beter in zo'n werelddeel. En ook zelfs de Chinezen hebben dat goed begrepen, want die zijn precies daarmee bezig op dit moment. Ja. ja. Eh, je ziet eh, dat een econoom als Dambisa eh, Moyo, die in Zambia is geboren, er heel erg voor pleit inderdaad trade not aid heeft er eh, verschillende boeken over geschreven. Heeft de Hayek eh, Lifetime Achievement Award ermee gewonnen. Allerlei Afrikaanse economen zijn het ermee eens van eh, alsjeblieft stop met die hulp. Alleen hulp geeft ons nu eenmaal in het Westen een heel goed gevoel. Mhm. Ja, daar heeft het mee te maken. Het heeft te maken met twee dingen. Eh, inderdaad, eh, het is politiek correct. En het is heel erg antipolitiek correct, niet politiek correct om eh, voor de vrije markt te zijn. En in die zin vind ik wat Bono dus hier gezegd heeft zeer bewonderenswaardig. En ik vind dat, dat, ik, dat hij een compliment verdient. Hm. Want het is zeker niet populair om te zeggen wat hij nu gezegd heeft. En hij jaagt er heel veel mensen mee tegen zich in, in het harnas. Hij heeft er eh, al flinke kritiek over gehad. Met name van de socialistische kant. Die dachten dat ze aan hem een, eh, ja, een, medestander hadden. Wat, wat dus niet zo blijkt te zijn. Ik vind het eh, heel, heel moedig van Bono dat hij dat zegt. En hij zei ook, in, dat hebben we gehoord. I can't believe I'm saying this. Dus hij is er zelf eigenlijk ook verbijsterd over. Maar het geeft in feite wel aan dat het bij Bono dus niet om de mooie praterij gaat. Als hij ziet dat het de vrije markt is die armoe oplost, dan zegt hij oké, dan geef ik dit toe en dan kies ik daarvoor. En dat, ja, dat toont eigenlijk zijn integriteit. En dat vind ik zeer de moeite waard om eens te complimenteren, want dat is eigenlijk heel dapper. Hoe zit het dan met de Afrikaanse boeren die niet kunnen concurreren tegen de gesubsidieerde boeren in de EU? Nou, wat, ik, ik heb eens gelezen dat eh, als we gewoon vanuit Afrikaanse boeren onze groenten en ons fruit zouden importeren, dat het dan nog maar een derde van de prijs kost wat het nu kost in de supermarkt. met, mhm. met, name die subsidies en die importheffingen en zo, dat kost ontzettend veel geld en dat maakt het Europese product veel duurder. Dus en er is gewoon geen vrije handel als het om groente en fruit gaat. Dat zijn gewoon eh, uitgekozen landen die dan de toestemming, zoals bananen of zo, die komen dan wel van buiten Europa, geloof ik. Maar dat zijn uitzonderingen. Dus, en en uh, god, hoe heet die? Erika Terpstra. Die heeft tien jaar geleden al beloofd dat de VVD die handelsbarrières zou opheffen. We zijn er nog op aan het wachten. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat de VVD liberaal in naam is, maar sociaal-democratisch in beleid als het erop aankomt. Daar wil ik dan even op inhaken, Harry. <laughs> okay. <clears throat> Sorry dat ik, eh, dat ik dat doe, maar ook dit is niet meer het terrein van de Nederlandse regering. Dus Erika Terpstra kan brullen wat ze wil. Uiteindelijk wordt dat in Brussel besloten. Ja, maar ik had het over tien jaar geleden en toen eh, was er misschien nog wel een kans om dat te regelen. Nu zeker niet meer, daar heb je gelijk in. Nee, dit moet echt via Brussel. En daar, nou ja, je noemde de Franse boeren al. Uh, ja. Vergeet het maar dat die gaan pleiten in Frankrijk of in Italië voor het afschaffen van de tariefmuren die we hebben in Europa. ik denk dat Frankrijk een van de machtigste participanten is binnen de Europese Unie. Die hebben heel veel invloed op een of andere manier. Oké jongens, dan is de stap eh, heel snel gemaakt naar het eh, volgende item, namelijk eh, het spontaan opbloeien van cannabisplanten in Duitsland. Oftewel de <laughs> Cannabis Sativa Germanica. ja. Dat is een mooi initiatief. Ja, ja, ik vind het ook een prachtig initiatief. Ja. Het is een aantal, een aantal activisten, en ze zijn anonymous uiteraard, die in een heel Duits dorp overal cannabisplantjes of zaadjes hebben geplant. En het hele dorp staat dus in prachtige bloei. En de politie weet er geen raad, want zelfs bij het politiebureau staan er cannabisplanten te groeien. En het gemeentehuis. En, het gemeentehuis. En het, en het gemeentehuis en in, de in het tuintje van, eh, van tante Beb, zullen maar zeggen. Eh, in Duitsland zal ze geen Beb heten, maar het is een geweldig initiatief. Want het eh, toont aan hoe absurd het is om een plantje te verbieden. Ja, inderdaad. En ik kan niet wachten tot, eh, tot eh, dit eh, initiatief ook in Nederland en in België en in Frankrijk wordt uitgevoerd. Nou, vooral Frankrijk, want daar is het heel erg verboden, Ja, dat weet ik. Dus daarom noem ik Frankrijk ook. Ik bedoel, laten we gewoon de hele planeet volplanten, net zolang totdat overheden inzien dat ze het individu niet kunnen controleren. En, dat vind ik ook dat is ook waarom ik het een fantastisch initiatief vind. Ja, dan, dan gaan we van hieruit eh, naar is het bruggetje ook alweer gemaakt. Jongens, ik ben een bruggenbouwer eh, deze uitzending. Nou, de andere rookwaar, want daar is ook alweer het een en ander eh, om te doen hè, deze week. Ja, dat kan je wel, kan je wel zeggen. De SP heeft inmiddels een plan gelanceerd om rookwaar, oftewel tabak, eh, alleen nog bij gecertificeerde verkooppunten te laten verkopen. Och jee. Dus dat wil zeggen, je mag het alleen nog bij de tabakspeciaalzaak kopen. Oké dan. Supermarkten, benzinepompen, sigarettenautomaten in cafés. Eh, het wordt allemaal verboden. Je kunt alleen nog bij de tabakspeciaalzaak terecht. Maar nou, dat is een plan van de SP. Dat wil nog niet zeggen dat die eh, aangenomen is, hè? dat de SP is het er... Uh, eh, nee, want er is al een hele tijd is daar een, eh, een lobby voor aan de gang om dat zover te krijgen. Ja, ja, eh, en dergelijke. Juist, en de, de sigarenboertjes die vinden het fantastisch natuurlijk. Want zij zijn dan de enige die dat nog mogen verkopen. Een door de staat gegeven monopolie wil iedereen wel hebben. En het is, het is weer een soort van symboolwetgeving. Want er gaat natuurlijk niemand minder door roken. Het enige wat je zult zien is dat eh, voor iedere kroeg en in ieder uitgaanscentrum uh, jongetjes op scooters eh, sigaretten gaan lopen verkopen. Ja, inderdaad. Dus je krijgt weer een extra zwarte markt erbij in, in het land. En met alle negatieve gevolgen, want ja, bij zo'n scootertje kun je dan waarschijnlijk ook wel een pilletje krijgen. Of weet ik wat <laughs> voor, voor andere ja, en waarschijnlijk zullen de prijzen dan ook wel stijgen als je het bij zo'n eh, scooterjongen koopt. Ja, of niet. Ik koopt die ze wel illegaal in Luxemburg. Ja. Importeert hij wel eh, belastingvrij uit de Kanaaleilanden. Ja, maar moet, eh, moet hij toch transportkosten betalen. Maar goed, dat moeten we inderdaad afwachten, Kim. hoe, hoe zich dat gaat ontwikkelen. En inderdaad, smokkel en zwarte markt en zo. Dus ik vind het altijd vreemd dat politici net doen dat als zij een wet introduceren hè, met die tot bedoeling heeft bepaald eh, gedrag af te dwingen, dat ze dan net doen alsof dat ook altijd lukt. Want dat lukt niet, want mensen passen zich aan. En ja, ik, vind het, ik vind het altijd heel hypocriet van politici dat ze doen eh, alsof dat dan de situatie oplost. Nou, nou is dit al een, sowieso een niet bestaand probleem, laten we dat vooropstellen. De, de, mensen van de SP doen dus net dat, alsof er dan ehm, ja, minder mensen gaan roken. En hè, als, als je het bij gecertificeerde zaken koopt. Nou, het is echt de grootst mogelijke onzin, want net wat jij zegt, dat gaat gewoon niet gebeuren. Mensen passen zich aan en gaan op zoek naar alternatieven. En die vinden ze ook. Dus dit nou, soort... sterker nog, er is onlangs nog een onderzoekje ook geweest... hoe het kan dat jongeren steeds meer aan gaan roken tegenwoordig. En het blijkt dat, net zoals merkkleding... roken tegenwoordig een statussymbool is. Tuurlijk. Als je een heel groot Nike op je trui hebt staan... dan, heb je, dan laat je daarmee zien van... kijk, ik heb geld voor een dure trui. En idem dito, als je met een sigaretje over straat loopt... dat is inmiddels dusdanig duur... dat dat een statussymbool is om te laten zien dat je geld hebt. Ja, want volwassenen die eh. kunnen dat nog wel redelijk betalen. Maar voor jongeren die gewoon een beperkte hoeveelheid zakgeld per maand krijgen, is dat dus inderdaad, klopt, een, economisch statussymbool. Ja, ja, dus wat zie je dan? Juist onder jongeren gaat weer meer gerookt worden. Hè? Iedereen heeft al een iPhone, iedereen heeft al merkkleding. Dus nou, de volgende stap, laten we dan maar gaan roken. Ja. Ook een manier om te laten zien dat, je, eh, dat het je goed gaat. Ja. En ja, het lijkt mij een averechts ontwikkeling hoor. Maar goed, ja, het eh, is, eh, het is de, de law of unintended consequences in de economie. De wet van de onbedoelde consequenties. Dat politici die eh, introduceren een wet met, om resultaat A te bereiken. Maar het heeft resultaat C. En dat gebeurt in de economie bijna constant. En, en, en dat is de hypocrisie van politici, want dat weten ze echt wel. Nee, maar van het eh, ene monopolie is het eh, stap eh, ook weer zo gemaakt naar een ander monopolie. Want het monopolie van de pomphouders is een beetje in het nauw gekomen. Ja, ik vind dat de pomphouders wel een punt hebben. Ja, want er was toch gewoon een afspraak met hun gemaakt, hè? Niet alleen dat er een afspraak met hen is gemaakt. Zij betalen een godsvermogen voor die locatie aan de snelweg of, of waar dan ook. Mhm. Ja, dus, eh, eh, eh, waarmee maar weer eens wordt aangetoond dat de staat volkomen onbetrouwbaar is. Kijk, en dat is het. Als ik als ondernemer een, een monopoliedeal sluit met de overheid, dan, dan sluit ik dus een gedeelte van de markt af voor mijn concurrenten. En dan ga ik dus een deal aan die tot gevolg heeft dat er tegen anderen geweld wordt gebruikt. Als ze zich willen begeven op de markt waarop dat monopolie is afgesloten. Dus dan ben ik participant in een immorele deal. En wat, wat je dus nu ziet, is dat men probeert onder die deal uit te komen. De elektriciteit, eh, het, aanbod van elektriciteit op die markt, dat, eh, dat, dat komt nu ter discussie. En omdat de staat de elektrische auto wil eh, promoten, wordt het dus toegestaan. Waarmee maar weer eens wordt aangetoond hoe een onbetrouwbare partner die overheid is. Maar bovendien denk ik dat de les hieruit is dat je dergelijke deals in feite niet met de overheid moet afsluiten. Want op een gegeven moment uh, zou het wel eens zo kunnen zijn dat als de overheid een andere, onder invloed van een andere ideologie, en in dit geval de groene ideologie, besluit jou te laten vallen met je monopolie, dan sta je gewoon, uh, ja, dan, dan, dan gaat de deal niet door. En dat vind ik eigenlijk nee, wel een geval van eigen schuld, dikke bult. Ja, nou ja, goed. Als jij een pompstation wilt hebben, dan ben je nou eenmaal verplicht om naar de overheid toe te stappen. Want eh, zonder vergunning heb je de volgende dag mannen met pistolen op je stoep staan. Hè? Ja, dat is waar. Eh, eh, dus hè, als, als dat nou eenmaal jouw passie is, een, een tankstation openen, dan ben je nou eenmaal verplicht om met die overheid zaken te doen dan kan het zo zijn dat de gemeente na tien jaar zegt van nou, je hebt daar een leuke locatie, pompstation, dat gaan wij nu veilen. En dan moet je dus meebieden op je eigen locatie. Ja. Dat gebeurt daadwerkelijk. Dat is dan uit het mom van concurrentie. Maar ja, zo'n pompstationhouder betaalt dus eh, in het gunstigste geval een paar ton voor een vergunning. En ja, waar gaat hij dat aan terugverdienen? in zijn brandstofprijs. Ja. Dus als ooit één politicus gaat zeuren over hoge brandstofprijzen, dan eh, mag je hem wat mij betreft kiel halen. En dan ben ik heel netjes. Ja, ja weet je wat het is, Kim? Het is een volkomen irrationeel systeem. Er worden afspraken gemaakt die niet gehonoreerd worden. Er worden afspraken gemaakt die eerlijke concurrentie uitsluiten. En, en als pomphouder zit je daar midden tussen. Dat is helemaal waar. Maar ja, ik denk dat iedere pomphouder ondertussen ook wel weet dat, dat het systeem volkomen irrationeel is bedoel, die, nou, krijgen, ja. die, krijgen, ook te maken met absurde regelgeving. Die krijgen ook te maken met een, met een absurde belastingdruk en ga zo maar door. Maar je moet ook niet, niet vergeten, als, als pomphouder heb je het gewoon onwijs zwaar. Want je, je betaalt je helemaal suf aan accijnsen en heffingen. Ik weet het. En afspraken met een overheid maken in een democratisch systeem, die gelden per definitie nooit langer dan vier jaar, die afspraken. Ja, klopt. Hm. Als je geluk Volgend hebt. Jaar, als je geluk, hebt. Volgend jaar kan de SP aan de macht komen en dan geldt geen enkele afspraak meer. Nee. Hè? Zo simpel is het. Ja, de dus Amerikaanse econoom... De Amerikaanse econoom Robert Hicks noemt dat regime uncertainty. En hij toont aan dat dat een van de redenen is waarom bijvoorbeeld een crisis veel langer kan duren. Omdat bedrijven niet weten waar ze in de toekomst eh, ja, aan toe zijn. En dus weigeren ze om te gaan investeren omdat ze niet weten wat de toekomst hen brengt. Het is volkomen onbetrouwbaar als partner de overheid. En dan hebben we nog de dames in Utrecht die eh, tegen enige betaling een beetje liefde willen geven. Het gaat over een stel eh, boten bij het Zandpad in Utrecht. En daar zou mensenhandel eh, eventueel gebeurd kunnen zijn. En daardoor vond de stad Utrecht dat die prostitutiestraat maar gesloten moest worden. Nou, als je kijkt, volgens mij denkt de P van de A eh, daadwerkelijk van... oh, als die meisjes dat werk niet mogen doen... dan gaan ze wel bollen pellen of achter de kassa bij de Albert Heijn zitten. Ja. Zo, zo wereldvreemd denken die mensen, <laughs> ben ik bang. De werkelijkheid is natuurlijk dat die meisjes eh, hetzelfde werk blijven doen... maar dan op een eh, oncontroleerbare plek. Mhm. en dus veel vet, vatbaarder worden, juist voor mensenhandel en, en wat er allemaal bij komt. Mhm. Ik kan me niet voorstellen, en ja goed, ik, ik, ken die wereld niet goed, maar ik kan me niet voorstellen, het is daar allemaal zo open en bloot, dat daar daadwerkelijk sprake is van grootschalig mensenhandel. Nou, daar komen daar zoveel mensen, daar komt daar dan, dat is juist op zo'n plek heel makkelijk te controleren. Maar dat, is, dat eh, is juist het punt, dat doen ze dus niet. En het is veel makkelijker om dan iedereen gewoon uh, stand te te verbieden. Want dan hoef je verder niet de individuele eh, zaken te, te gaan controleren en bestuderen. Kijk, voor zover er mensenhandel is in die vrouwen, is dat verschrikkelijk en afschuwelijk en moet dat onmiddellijk met alle middelen bestreden worden. Daar ben ik een groot voorstander van. Maar Kim zegt nou net meteen aan het begin van zijn statement iets heel waardevols. En dat is dat die, die ministers die denken inderdaad dat die vrouwen dan in Albert Heijn gaan werken. En dat komt omdat zij arbeid zien als een homogene massa. Net als zij kapitaal zien als een homogene massa. En dat is dus niet zo. Mhm. Arbeid is niet een homogene massa. Mensen verschillen in capaciteiten en wensen, opleidingen en achtergrond. Die hebben een individuele context met een eigen geschiedenis, met een eigen beperkingen en hun eigen sterke punten. Dat leert onze Oostenrijkse school. Het is eigenlijk een hele Keynesiaanse manier van denken. En inderdaad, Kim, eh, net wat jij zegt, die, die, die, eh, die mensen die in de prostitutie hebben gewerkt, die hebben daarvoor gekozen om een specifieke reden. Omdat ze, omdat ze dat wilden, voor zover ze niet gedwongen zijn. Ik heb het even niet over eh, de, de, slavenhandel die daar buiten plaatsvindt, want die vindt wel degelijk plaats. Maar mensen die vrijwillig... Ja, maar ik denk juist niet op die plekken. Nee, juist niet. Ja, dat weet ik. Pad. Dat is veel te openlijk. Ja, dat, weet ik niet. niet. Eh, ik, ik, ik, ken, ik ken heel het pad niet. Maar waar het mij gewoon om gaat, is dat die mensen inderdaad niet in de Albert Heijn aan de slag zullen gaan. Die proberen dan eh, opnieuw in de prostitutie te werken. Alleen dan ondergronds, waardoor hun werkomstandigheden alleen maar zullen verslechteren. En ze veel eerder eh, slachtoffer kunnen worden van malifide pooiers of wat dan ook. Wat ik erover nog wel even aan wil stippen, is het stukje hypocrisie van de overheid, zoals gebruikelijk. Namelijk legale prostituees dienen gewoon inkomstenbelasting te betalen. Mhm. Met andere woorden, wie is de grootste pooier van een prostituee? Dat is degene die 52% van de inkomsten ontvangt. Ja, inderdaad. en wie is dat? De, overheid. Dat is de overheid. Ja, ja er, is ook iets, er is ook iets gevaarlijks aan de hand. En dat is dat activiteiten die eigenlijk volkomen legaal zijn, eh, langzamerhand eh, uit de Nederlandse samenleving worden gefilterd. Er is een hetze aan de hand tegen prostitutie, maar er is ook een hetze aan de hand tegen belastingontwijking. Terwijl mhm. belastingontwijking gewoon legaal is. Terwijl prostitutie gewoon legaal is. Maar dat wordt door de overheid als onwenselijk gezien. En dus is er een soort van campagne aan de gang om dat uit de Nederlandse samenleving te weren. En dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling. Want het is volkomen subjectief natuurlijk. En dan is de stap al gauw gemaakt naar de paus. Want die heeft ook weer een opmerking eh, gemaakt. Die heeft zich namelijk in het drugsdebat gemengd. En ja, hij vindt dus dat drugs niet gelegaliseerd moeten worden, dat dat een hele kwalijke bezigheid is. Maar hij vond wel dat er meer gedaan moet worden aan educatie. Dus kinderen moeten van jongs af aan te horen krijgen dat drugs slecht zijn. Een van de prominenten in de libertarische beweging is Tom Woods. En dat is een, eh, een strikte katholiek, overigens net als Jeffrey Tucker. En die heeft de paus regelmatig bekritiseerd om zijn volkomen gebrek aan economische kennis. De paus weet in dit geval gewoon niet waar hij het over heeft en beseft gewoon niet dat als drugs verboden worden, dat het dan ondergronds gaat, dat dan de prijs stijgt, dat dan de kwaliteit achteruit gaat, dat het dan door criminelen gehandeld, verhandeld wordt. Nou, je ziet wat er in Amerika gebeurt, dat is het resultaat van de war on drugs. Mm er worden miljarden aan besteed, eh, hele bendes die zich daarmee bezighouden, eh, vele doden die dagelijks vallen. maar er is nog iets, denk ik. Kijk, de paus ziet zichzelf als de leider van de katholieke wereld, van, de, van, het, van, van, van, de katholieke, van het katholieke geloof. Mhm. Waarom zegt hij gewoon niet, als goed katholiek ga je, ga je geen drugs gebruiken? Daar heb ik geen problemen mee. Wat hij met eh, zijn eh, geloofsgenoten afspreekt, moet hij zelf weten. Maar waarom is het bij gelovigen altijd zo dat datgene wat zij eh, immoreel vinden of niet goed vinden, dat zij dat via de staat ook vaak met geweld aan anderen willen opleggen? Ook mensen die niet katholiek zijn, die niet christelijk zijn. Ja. En dat, dat, dat is dus, en, en dat bekritiseert Tom Woods dus ook. Die zegt dat, dat geloof en staat moeten we gescheiden houden. En dat doet de paus hier niet. Nee. En ik vind dat een zeer, zeer gevaarlijke ontwikkeling. Terwijl als je traditioneel kijkt naar de geschiedenis van de katholieke kerk, dan zie je juist dat de katholieke kerk vanaf de middeleeuwen altijd die scheiding tussen staat en religie eh, apart wilde houden. Omdat zij eh, kritiek uiten op het beleid van de keizer. De keizer uitte dan weer kritiek op het beleid van de paus. En dat waren twee kamphanen die tegenover elkaar stonden. En wat je dus nu ziet, is dat die, ja, die, die katholieke kerk eigenlijk eh, langzamerhand een soortement van sociaal-democratische ideologie gaat uitstralen. Van de staat moet alles regelen en wij zijn tegen X en dus moet de staat het verbieden. En ik vind dat een heel gevaarlijke en verkeerde ontwikkeling. Maar goed, in, in Zeeland, daar is ook weer het een en ander gebeurd. Daar is namelijk een kroegbaas en Kim weet hier alles over te vertellen. Alles is, eh, alles is veel, maar er zit daar een heel leuk kroegje daar in Zeeland. Zeeland is groot. Maar, ben je daar eh, geweest? Of? Ik, ik, ben er, ik ben er wel eens geweest, inderdaad. Oké. Het probleem is, een cafeetje tegenwoordig is helemaal niet meer leuk. Je hebt een, wat heb je nodig? Een horecavergunning, je hebt terrasvergunning, een brandveiligheidscertificaat. Uh, nou ja, tot en met eh, de verplichte inhoud van de EHBO-doos eh, heb je nodig. Dit kroegje, dat heet De Deugd Niet in Sommelsdijk. En die hebben een boete gekregen van 2400 euro. Zo. Omdat hun kroeg niet 70, maar wel 70 vierkante meter en 1 decimeter groot is. Ach, jezus. En dat is dus groter dan 70 vierkante meter. En dus mogen ze geen eh, asbakken op de tafel hebben en mag er niet gerookt worden. 2400 euro boete voor gewoon een echtpaar wat een kroegje runt in eh, Sommelsdijk. Ja. Daarnaast kregen ze ook nog eens een keertje een boete van 1800 euro voor het overtreden van de geluidsnormen. Dan denk je van nou, dan zal er wel een dentje gespeeld hebben. Nee, eh, niks is minder waar. Er werd te hard gepraat in de kroeg. Ach, jongens. Het ging niet om versterkte muziek of wat dan ook. Eh, het ging om eh, gewoon mensen praten wat luid in de kroeg. Ja, ja, ja. ja Het moet toch niet gekker worden. Maar de staat is als eerste bij om dan even 1800 euro te gaan cashen dan praat je, ja, dan vind je het niet gek dat op een gegeven moment eh, de prijs van een biertje in de kroeg ook 2 euro wordt. Oh, eh, het kost gewoon te veel tegenwoordig, de overheid. Ja. En daar komt het op neer. Was het ook niet dus zo dat, ze een controle kregen, met, eh, want het is een vrij klein café, kleiner, kleiner dan de gemiddelde huiskamer, kregen ze niet de controle door twaalf ambtenaren tegelijk die daar binnenkwamen vallen? Ja klopt. Dat was het niet, niet goed voor de omzet, die 12 man. <laughs> Eh, nee, nee, die zullen wel niet gedronken hebben. Nee. dat, nee, dus eh, daar konden ze nog geen kop koffie aan kwijt, geloof ik. Maar ja, dat, het zijn een soort van, ja, je mag het, niet noemen, razzia's eigenlijk. En ze pakken dus de ondernemer. Eh, waarom? Omdat dat de enige is waar blijkbaar nog een beetje geld zit, heb ik wel eens het idee. Ja. Als je het gaat kijken in, min of meer historisch perspectief, Hè, waar we tegenwoordig kroegen voor sluiten en dit soort boetes opleggen. Eh, zo oud ben ik nog niet. Eh, maar bij mij, mijn hoofdmeester eh, op de lagere school, die rookte gewoon in de klas. En dat was de normaalste zaak van de wereld. Ja, ik heb het ook nog meegemaakt. op de middelbare school mochten wij gewoon roken in de aula als leerlingen. Dat was geen enkel probleem. En inmiddels worden kroegen dit soort absurde boetes opgelegd. En een kroeg notabene. Mhm. Eh, eh, het, is, het, is, het eh, is, en dat is nog wel even duidelijk, want er wordt vaak gezegd van ja, maar dat is openbare ruimte. Dat is het dus niet. Nee. Het is een privéterrein van een ondernemer die zo vriendelijk is om de deur open te zetten dat mensen daar een biertje kunnen drinken. Maar het is geen openbaar terrein, het is een privaat terrein. Ja. En dus is heel wat anders dan een gemeentehuis, om er even iets, een dwarsstraat te noemen. Maar als en de, overheid zou daar gewoon zich niet mee moeten bemoeien. Ja. Klaar. Nee, precies. Eh, dankjewel. Uh, ja. Dankjewel heren. Ik denk, uh, ik ga even eh, een eindje aan brouwen. Eh, zometeen heb jij nog een column, Kim. En waar gaat die over? Hij gaat over de Europese Unie en de EU en al het moois en fraais wat we daaraan te danken hebben. Mm. Ik ben zeer benieuwd, Kim. Ja. ja. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar voordat we dit eh, nieuwsblokje afsluiten, nog even aandacht voor het volgende. Op 26 juli is eh, bekend geworden dat Adam Kokesh, de libertarische activist, eh, vanuit de Fairfax gevangenis overgeplaatst zal worden naar een gevangenis in Washington DC om daar zijn rechtszaak tegemoet te zien. En dat kan dan helaas misschien wel heel erg slecht voor hem uitzien. Maar u kunt bijdragen in zijn juridische kosten. Uh, dat kan via de donatiepagina op zijn website adamversustheman.com. En daar heb je creditcard voor nodig. Bitcoins is ook mogelijk inmiddels. Maar u kunt ook nog via PayPal doen en dan moet u eh, een bedrag overmaken aan Daryl gmail.com. En Daryl schrijf je als volgt D-A-R-R-E-L-L apenstaatje gmail.com. En over Daryl gesproken, eh, zojuist is ook bekend geworden dat hij, eh, dat is een van de vaste steun en toeverlaten van het Adam First Man team, eh, opgepakt is, zojuist, op een smokedown event. En daar volgende week waarschijnlijk meer over. En dan nu een sketch van Henk en Lenteman. Journalij, Ja, welkom bij onze nieuwe rubriek Journaal Live Snuif de Lijn. We zijn verheugd mede te delen dat wij met Henk een contract zijn overeengekomen. Henk is bij deze aangesteld als de officiële woordvoerder van het Nederlands sentiment. En Henk, hoe bevalt deze aanstelling? Nou, dat ik dit mag meemaken. Eh, verliepen de onderhandelingen voorspoedig? Ja, zo komt het wel heel erg dichtbij. Oké, okay, eh, wat heb jij eh, eigenlijk met het Nederlands sentiment, Henk? Nou, gewoon gezellig. Hmm, ja. Hoe voelt dat nu? Het eh, volk op deze manier vertegenwoordigen? Tja, zoiets verwacht je niet in Nederland. Heb je nog wat eh, nazorg verleend aan Mart Smeets nu hij is ontslagen? Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Nou, dankjewel Henk. We gaan nog veel plezier aan je beleven. En dan nu de binnenlandse actualiteiten. Er is een storing opgetreden in de communicatie van Brabantse hulpdiensten. Dat er überhaupt communicatie mogelijk is in het Brabants was voor ons ook een verrassing. De exacte reden waarom de houdoes niet over de mobielefoons konden worden heen en weer gezonden is ons niet bekend. Vanwege de storing vluchtte alvast één vader met zijn dochters naar Syrië. Oh, de Tweede Kamer is momenteel op zomerreces om tot nieuwe dieptepunten te komen in september. Wat deze punten zijn, daar zal nog stevig over gedebatteerd moeten worden. Een zekere VVD'er komt alvast niet terug van vakantie, ondanks zijn eend aan koning Willem-Alexander. Duidelijk is alvast dat het doorgaan van de festiviteiten van de Strandzesdaagse ongepast is tegenover de nabestaanden die een kwart van hun vermogen in mogen leveren bij de Nederlandse staat. Prettige vakantie! Overigens wil de VVD dat ambtenaren op 1 mei gaan werken. 1 mei is namelijk de dag van de arbeid. De overige dagen van het jaar moeten we nog even zien, oké? Wisten de ambtenaren te melden middels een persbericht. En dan natuurlijk sport voor de massa. Verscheidene sporters hebben wederom toegegeven doping te hebben gebruikt. Waaronder Jeroen Blijlevens, Tyson Gay, Mart Smeets en Fanny Blankers-Koen. Foei! over naar een speciale gast. Goeiedag. Hi, jij weet veel te vertellen over de Arabische lente en eh, ook over wat er in eh, Egypte allemaal aan de hand is. Maar stel jezelf eerst even voor. Eh, wel, ik ben Sarah Labib. Ik studeer in België. Ik zit nu mijn laatste jaar rechten. ik ben ook geaffilieerd met SFL, Students for Liberty, uh-huh. waarbij ik lid ben van de Charter Teams Program, waarbij ook ja, de, de, de, ideeën van vrijheid proberen te verstrijden in verschillende landen. Dus jij, dus, weet ook eh, het een en ander te vertellen over de, de Arabische lente. Want ik, heb ooit een keer gezegd van ja, een, een, een revolutie is zinloos als het niet gaat om het, eh, de natuurlijke rechten. Maar is dat wel zo? Klopt dat ook in verband met wat er nu in Egypte aan de hand is? Mhm. Eh, wel, wat er eigenlijk gebeurd is, is dat er heel veel mensen samen op straat zijn gekomen voor verschillende redenen. En daar mhm. gaat het eigenlijk om. Dus niet iedereen was aan het protesteren voor meer vrijheid. Integendeel, sommige mensen, zoals bijvoorbeeld de moslimbroederschap, die mhm. aan de macht zijn gekomen uiteindelijk, eh, hebben eigenlijk geprotesteerd voor, ja, voor, voor hun eigenlijk visie van de staat. Een staat die de religie eh, promoot en die de mensen aanspoort om eh, zich meer religieus en zogezegd moreel te gedragen enzovoort. Dus echt een grote staat die heel veel invloed heeft op het leven van de mensen. Mhm. er waren er ook linkse mensen bij natuurlijk die, die het slogan van sociale rechtvaardigheid uh, hebben geroepen. Natuurlijk, wat betekent sociale rechtvaardigheid? Voor iedereen is dat iets anders. Mhm. Eh, voor die mensen bijvoorbeeld was het vaak eh, dat, dat er geen privatiseringen zouden mogen zijn, dat er meer diensten van de staat zouden mogen komen enzovoort. Mm -hmm. En dan waren er ook nog conservatieve Egyptenaren, niet, niet noodzakelijk religieus conservatief, maar gewoon sociaal conservatief. Mensen die ja, wel een beetje, die vonden dat de, dat de regering corrupt was, maar die ook niet zoveel veranderingen, eh, veranderingen wilden en die, die eigenlijk nog altijd een autoritair systeem wilden hebben waarbij de staat enorm groot is en controle heeft over wat mensen zeggen en wat mensen doen enzovoort. Dus wat je hebt bij revoluties, oké, het is een volksbeweging. Veel mensen waren blij dat er geen leiders waren. Het was echt een volk dat op straat komt, Maar wat mhm. betekent dat? Natuurlijk dat je verschillende meningen hebt en dat er geen duidelijk doel is voor wat er komt na de, de huidige regering. Dus die wordt uh, omvergeworpen. Mm En wat denk jij dat, eh, hoe het er voor de, de, de, toekomst voor Egypte eruit ziet? Is het positief of denk je gewoon dat van het ene kooitje naar het andere kooitje is? Ja, ik denk dat het. Eh, ik, ik, ik ben vrij pessimistisch daarover, om eerlijk te zijn. en ja, ik zou zeggen realistisch eh, omdat er geen verandering is op vlak van de samenleving zelf, dus sociaal en, en, en eh, op vlak van wat mensen denken, wat mensen geloven, daar is geen verandering in. Dus als je het, het politieke systeem wil veranderen, moet er ook ergens een, een eerste verandering komen in hoe de mensen denken. Moet je de mensen overtuigen van bepaalde ideeën en daarna kan die, kan die overgang mm vredevol eh, verlopen en, en vlot verlopen. Maar wat er nu gebeurt, de zogezegde liberalen in Egypte willen dan een liberale staat enzovoort, waarbij de, de, de staat niet veel te zeggen heeft, waarbij een vrije markt enzovoort. Maar als de mensen daar niet in geloven, ja, in hoeverre kan je dan verkiezingen winnen, in hoeverre kan je dan, eh, kan je dan volksgoedkeuring hebben enzovoort. Dus, dus ik denk echt wel dat het, het probleem is dat mensen eh, echt eh, top-down verandering willen doorvoeren, terwijl ze moeten beseffen dat het heel lang duurt, dat mensen overtuigd moeten worden dat er eerst sociale actie moet komen, dat je eerst bijvoorbeeld studenten uh, zou moeten overtuigen en naar je kant brengen. En dan pas kan je eventueel later overgaan tot een politieke verandering. Mm. En eh, wat, wat denk je eigenlijk dat er eh, met de, ja, op de korte termijn, want de, met de dan, er komen nu weer verkiezingen, meen ik. Ja. En de moslimbroederschap die mag dan niet meedoen. Maar wat denk je dan dat de mensen allemaal gaan kiezen dan? Wat, wie, wie heeft nou de grote kans eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk een probleem. Als je de moslimbroederschap gaat uitsluiten bij wet, dan, dan ja, ben je natuurlijk heel verkeerd bezig. Want er zijn nog altijd mensen die geloven dat zij wel goed zijn. Dus je moet die mhm. mensen ook hun stem gunnen. Je moet die mensen laten, eh, laten zeggen wat ze willen. Eh, mhm. je mag ook niet zomaar een, hele groep uitsluiten, want het gaat niet alleen over de moslimbroederschap, het gaat om de islamisten. Dus dat is een term die gebruikt wordt om mhm. de mensen te beschrijven die meer rol willen voor religie in, de staat en religie in de politiek. Dus je kan die mensen niet zomaar uitsluiten, want kijk, ze bestaan eigenlijk in de samenleving. En er zijn mensen die geloven dat er meer religie moet komen in de, in de publieke sfeer en specifiek in de politiek. Mhm. Dus je kan die mensen niet uitsluiten, volgens mij. Dat is één ding. En ten tweede, eh, er zijn ook geen echte liberale partijen in Egypte. Dat is het probleem. Er is mhm. geen alternatief voor die islamitische partijen. Eh, wat, er, wat, er, wat je wel hebt, zijn linkse partijen, eh, sociaal-democratische partijen. Uh, je hebt ook een paar partijen die geallieerd zijn of, of die, ja, links hebben met het oude regime. Dus ook heel veel sociaal-conservatieve, misschien iets meer rechts qua e-, op economisch vlak, maar mhm. toch sociaal-conservatieve partijen. Dus uh, het is niet zo dat, dat je echt liberalen hebt tegen de islamisten en tegen de linksen enzovoort. Je hebt, je hebt eerder een, een, conservatieve blok en dan de islamisten. En, en, daar gaat het eigenlijk om. De, de zogezegd de revolutionairen, die jonge progressieve mensen enzovoort. Die, die spelen wel een grote rol op straat. Mhm. Maar als het op het politieke arena aankomt, dan, dan betekenen zij eigenlijk niet zoveel. En dat is duidelijk gebleken uit de vorige verkiezingen. We hebben dus vorig jaar die, die Arabische lente gehad. Hè? Ehm, ja. Want, want eh, voor, ons in het Westen was het zo van in één keer leek dat, dat de hele Arabische wereld eh, op, eh, op straat stond te demonstreren. Is dat mhm. een soort golfbeweging dat de een elkaar, wat er in het ene land gebeurde, dat dat het andere land ook beïnvloedde? Of is het gewoon mhm. toeval, toeval eigenlijk? Wel, eerst en vooral wil ik verduidelijken, en dat is misschien iets wat niet duidelijk is in de media, in de westerse media, dat niet iedereen op straat is gekomen. Dat er nog altijd een groot deel van de bevolking tegen die revoluties was van het begin. Mhm. Niet noodzakelijk omdat ze voor het oude regime waren maar gewoon omdat, zoals, zij ook, zoals ook gebleken is, omdat zij geloofden dat er geen alternatief is voor het oude regime, dat ze geloofden dat het alternatief slechter zou zijn, dus de islamisten. Mhm. En eh, dus het is zeker niet zo dat iedereen op straat vertegenwoordigd was. Dat is mhm. één iets. Mhm. Eh, natuurlijk hebben de revoluties op elkaar invloed gehad. Dat is, dat is, als je op straat komt en je weet dat in het land naast je de, de dictator of de, de president die al zo lang aan de macht is, is, om, is, is weggegaan door, door die protesten, ga je, ga je daardoor zelf ook meer geloven en ga je zelf ook meer uh, hogere doel, doelstellingen hebben. Omdat je weet dat, dat het mogelijk is in andere landen die gelijkaardige toestand, eh, omstandigheden mhm. hebben. Ehm, het, heeft wel een invloed gehad, denk ik, maar het is nog altijd het geval dat eh, alle landen verschillend zijn. Dat, oké, ze hebben wel dingen gemeenschappelijk, zoals het autoritaire regime waarbij de, de, de regering veel te zeggen had en waarbij bijvoorbeeld media ehm, een beetje werd, werd uh, stilgehouden enzovoort. Maar het gaat nog altijd om verschillende landen met verschillende soorten mensen, mhm. verschillende geschiedenis enzovoort. Dus je mag ook niet zeggen, het Arabische lente dat is één beweging die allemaal streeft voor hetzelfde doel enzovoort. Dat, dat, mhm. dat zou ik niet zeggen. Tunesië verschilt van Egypte en Egypte verschilt van Syrië. En, en zo kan je blijven eh, doorgaan. Nou, in ieder geval dankjewel. Uh, ik weet niet, wil je nog één ding eh, aan de luisteraars meegeven van Vrijheid Radio? Wel, ik zou zeggen, ehm, je moet heel sceptisch zijn over wat je hoort in de media, maar dat, dat moet je sowieso altijd doen. er zijn, de manier waarop, waarop het nieuws wordt vergaard enzovoort is niet altijd representatief voor alle bewegingen die er zijn en alle soorten meningen. Sommige mensen zijn, sommige stemmen zijn meer, ja, hoe zal ik het zeggen, sexy eh, om in de media getoond te worden, terwijl andere meer conservatieve of meer, meer eh, eh, rationele stemmen niet gehoord worden omdat ze niet meegaan met, met de stroming, zo mhm. gezegd. Dus ik zou, ik zou mij daarop concentreren en ook beseffen dat ook de Arabische wereld is divers, ook daar heb je extremisten, maar je hebt mhm. ook mensen die wel geloven in de vrijheid. En je moet beseffen dat die diversiteit er is en hopen dat de, de mensen die geloven in vrijheid uiteindelijk gaan winnen. Ja, dankjewel. middag, avond, wat u wilt. Mijn naam is Kim Winkelaar en dit is mijn eerste column voor Vrijheid Radio. Beste vrienden van de vrijheid. Mijn column gaat vandaag over de EU. En ik zeg expres niet Europa, want als er iets irritant is, dan is het wel het verwarren van Europa en de EU. De EU is die machtsgeile organisatie die in Brussel en Straatsburg zit en eigenlijk datgene probeert te doen wat voorheen Napoleon Hitler en Caesar en eh, Alexander de Grote. En er nog een paar mensen hebben geprobeerd, namelijk een großes Europa. Oftewel een groot Europa ervan te maken. dat is leuk eh, voor de mensen die de macht hebben. Het is wat minder leuk voor de mensen die het mogen of moeten betalen. Eh, maar Europa is iets heel anders dan de EU. Als je het over Europa hebt, heb je het over een werelddeel. En daar zit bijvoorbeeld Zwitserland onder. Als je zegt dat je tegen de EU bent, dan gaan de meeste mensen die netjes de Volkskrant lezen of het NRC of weet ik wat voor pulpje nog meer uit de publieke omroepen kijken. Goed, dat soort mensen zeggen van ja, maar we moeten ons niet terugtrekken achter de dijken. Wij zijn een handelsnatie, wij zijn afhankelijk van Europa. Nou, dat is prachtig en het is onzin. Als je tegen de EU bent, ben je niet voor het je terugtrekken achter de dijken. Nee, dan kijk je naar de wereldkaart. Dan zeggen we, joh, Europa, dat is maar een heel klein stukje grond op die hele grote wereldbol die we hebben. Hm? Het is nog geen kwart van Rusland, het is eh, kleiner dan Australië. Het is maar gewoon een postzegeltje op die wereldkaart. De echte provinciaalse gedachte is je focussen op dat kleine stukje van de wereld. Wil je uit de EU, dan zeg je, joh, wij staan niet alleen open voor al die andere landen binnen Europa, inclusief Zwitserland en IJsland en what have you. Nee, we staan open voor de hele wereld. Niet terugtrekken achter de dijken. Nee, jezelf openstellen voor de hele wereld. Hoe mooi kan dat zijn? We zijn een handelsland. Waarom zouden we een machtblok gaan vormen als Europese Unie tegen potentiële handelspartners als Brazilië of Japan of China of Amerika? Dat moet je helemaal niet willen. Dat moeten we niet willen met z'n allen, om er eens even een mooie linkse te gebruiken. Wat wij moeten willen is Nederland als gateway to Europe. Als neutraal, onafhankelijk landje wat de toegangspoort is tot Europa. En dan heb je een gouden, in marketingtermen, gouden propositie te pakken. Want zo werkt het. Niks zou zo mooi zijn als een onafhankelijk, neutraal Nederland dat handel drijft met de hele wereld. Dat ze in Brussel zo nodig om maar iets te noemen, eh, importheffingen willen gaan toepassen op Chinese zonnepanelen. Prachtig, moeten ze vooral doen, maar dan moeten wij ons buiten houden. Wij moeten gewoon die dingen importeren voor weinig. En vervolgens dan weer exporteren, eventueel toegevoegde waarde eraan aan, toevoegen. Er is van alles mogelijk. Maar je moet niet gaan focussen op dat kleine stukje Europa. Nee, je moet je focussen op de hele wereld. En dat is echte vrijheid. En daarmee help je je economie vooruit. hey, dat is toch wat we willen, of niet? Vrienden van de vrijheid, wie kiest voor Nederland en voor Europa en voor wat wij met z'n allen hebben opgebouwd, althans onze vaders, overgrootvaders en moeders, die kiest tegen de EU. De EU biedt geen voordelen voor ons. Het is niet te laat, je kunt er gewoon mee stoppen. Zo moeilijk is dat niet. Wat kunnen ze nou helemaal doen? Ja, je kunt eh, Franse en Duitse troepen weer hier krijgen. Nou goed, daar hebben we ervaring mee met Napoleon en eh, Adolf. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Het internet is dusdanig krachtig dat echt heel Duitsland in rep en roer is als Duitse soldaten over de Dam in Amsterdam zouden marcheren omdat wij ons uit de EU zouden willen terugtrekken. Dat gaat niet gebeuren. Dus laten we nou kiezen voor onze positie als neutraal Nederland, een vrij en neutraal Nederland. En dat kan gewoon. Het enige wat je hoeft te doen is stemmen voor partijen die divisie delen. Nou, dat is er maar één. En dat is de Libertarische Partij. Vrienden van de Vrijheid, bedankt voor uw aandacht en tot een volgende keer. Ja, dames en heren, dan is het nu weer tijd voor het blokje dolle gezelligheid en pret, want de libertarische borrels komen er weer aan. De eerste borrel is aanstaande woensdag 31 juli in Café The Guardian, dat op steenworp afstand van Centraal Station Utrecht ligt. U kunt het beste, indien u met het openbaar vervoer komt, de noorduitgang nemen. Dat is dat eh, trapje naar beneden helemaal aan het einde van het perron. Als je daar beneden aangekomen bent, loopt hij eh, linksaf. En bij de berg met fietsen gaat hij weer linksaf. Volgt hij het fietspad en dan komt hij vanzelf bij een heel gezellig cafeetje met een gezellig terrasje waar hele lekkere muziek klinkt en het bier nog steeds betaalbaar is. Vanaf 8 uur zullen daar de eerste libertariërs aan schuiven om het glas te heffen. Voor degene die met de auto, de fiets, de brommer of het paard komen, kunt u het beste in uw TomTom invoeren. De Van Sijpensteinkade nummertje 1 in Utrecht. Op vrijdag 2 augustus is het ook weer raak. Dan is er een bijeenkomst van de libertarische jonge organisatie Lijp. En dit zal zich allemaal afspelen in Grand Café Time Out in Groningen. Het vertier zal beginnen om 8 uur s'avonds. En wilt u weten waar het is? Dat is in de Poelenstraat 34 in Groningen. Ik zal zeggen, wees erbij. Dinsdag 6 augustus is er weer een bijeenkomst van de Libertarische Partij op landgoed Marlot in Den Haag. De spreker zal zijn Peter van Manen en het onderwerp is de, de transitie naar een 100% gouden standaard. Het begint om 8 uur, ik zou zeggen, wees erbij. In Maastricht is er ook weer een borrel en dit zal zijn op dinsdag 13 augustus in café Forum. En dat bevindt zich aan de Sint-Pieterstraat, nummertje 4 in Maastricht. En het evenement zal beginnen om 8 uur. Op 20 augustus is er ook nog een libertarische borrel in Amsterdam en deze heet Café Bastiat. En dat is 20 augustus. En tegen die tijd zal ik daar wel meer over vertellen. En voor degenen die heel erg enthousiast zijn voor vrijheid, is het vanaf 21 augustus tot en met 25 augustus het internationale Liberty Conferentie in Lausanne in Zwitserland. Maar daar later meer over. Je kunt alvast even googlen of de Facebookpagina checken. Zoek gewoon op International Liberty Conference, dan komt hier vanzelf wel. En goed, dit was de agenda. Ja, vorige week hoorde je al het eh, interview dat Henry Serton had met uh, eh, Stefan Kinsella. En hier is het vervolg van dat interview. IP and patents is not the only thing you have been writing about. One thing you have been writing about are Hans Herman Hoppe's argumentations ethics. Could you explain those a little bit? Yes. So Hans Hermann Hoppe is a, uh, a German um, legal, uh, political theorist and an Austrian economist. When I say Austrian, I mean he is influenced heavily by um, the Austrian School of Economics, which is primarily Ludwig von Mises and Murray Rothbard, an American who was Mises' student. So Hoppe is a, um, is a, is a is a philosopher and Austrian political and economic theorist. And among Hoppe's many contributions to all these fields is his uh, idea which he introduced in the late 80s after he moved to the United States and started studying under Rothbard and became Rothbard's um, uh, chief uh, sort of um, student and uh, protege. That was in Las Vegas, wasn't it? I think that was. Uh, I think initially it was not. I think oh. I think Rothbard was in New York at first, and then they both moved soon after to to Las Vegas for for about a decade. Okay. Uh, but I think initially Rothbard was in, in, in, New York. I could be wrong about that. But in any case, um, Hoppe was a more Kantian and uh, type of uh, uh philosopher. And from what I've learned, Hoppe basically came up with praxeology, which is Mises's sort of unique twist and the most rigorous interpretation of Austrian economics uh, out there. He came up with a version of praxeology on his own. He was raised as a leftist in Germany. He was a brilliant philosopher, you know, grad student type, and he started coming up with these theories on his own. And and then he stumbled across Rothbard and Mises, and he realized that Mises had basically done this already. If okay, I may, so if I may interrupt you first, uh, praxeology sure. is is the the Austrian term for the study of human action, right? Praxeology is Mises's term yes. for um, I think he came up with it. That's his version of Austrian economics. Austrian economics was a, is, a, is, a, field of economics that I think was originated by Karl Menger in the late 1800s, and it started in his idea of, of marginalism and subjectivism. Um, but then uh, others, you know, developed it, and Mises, in most, in a lot of people's view, is the most rigorous and most individualist and the most um, scientific in a sense. And he systematized it, and he called his method of analysis praxeology. He came up with the word, I believe, on his own, based upon Greek roots or Latin roots. Yep, he did. And it means the logic of the logic of action, or yep. the you know the science or the study or the logic of human action. Yep. So what he it was a kind of a Kantian style analysis where he said we can take as a given, as an undeniable given, certain things about human nature and the facts of the world, which is that humans act. And that has certain implications. Human, human beings are actors. We're not physical particles that are bouncing around like bowling balls or billiards balls. We actually have purposes. We have teleology, right, in the Aristotelian sense. But because we have an action, what that means is as an actor, you view the world at the present moment and you see, you envision what you think is going to come in the future and you are unsatisfied with the direction of what you think is coming. And so you use your understanding of the world now to say, what do I have it available at my disposal that I can use to change the course of action, to change the course of the future, to change the course of history, basically, or the future history. And so you basically utilize some scarce means or some scarce resource to try to interrupt the flow of affairs to, to achieve some future state of affairs that you predict will happen if you are successful that will make you happier. So that's what human action is in general. And there's lots of economic implications you get from that. Now, Hoppe um, started deriving these ideas on his own, but then when he discovered Mises and Rothbard, he became quickly an adherent of of Mises and Rothbard and an anarcho-capitalist in the radical American sense, and quickly dropped his early flirtation with European leftism, etc., although he retained some of his atta- att- attraction to the Kantian framework. Okay. And he came up with an idea because one of his professors, when he was getting his habilitation or his PhD, was Jürgen Habermas, who was a famous, you know, European lefty intellectual, yep. German. Yep. And Habermas has this idea called communication ethics or discourse ethics. Now, Habermas and his associate, uh, Karl Otto Appel, another German, uh, who Hoppe actually prefers in terms of the rigor of his thought, they both thought that the there's something about the nature of justification when we have a discussion between two people like you and I are doing now. There's something about that that has implications for what you could justify. So you couldn't to take a crazy example, you and I, it would be it, hard to imagine is a sincere discussion between you and me about which one of us gets to own the other because we might as well just try to shoot each other or <laughs> kill each other. I mean, if we're, if we're actually having a real discussion, we're sort of taking some things for granted, which is I have the right to my body, you have the right to your body. Let's go from there and let's see what we can figure out. Something like that in a non rigorous sense. Now, Habermas and Appel thought that this had implications for social democracy and democracy in general, and they thought that it meant that you had to have the right to, you know, uh, basic housing and a living and a job and all these social de- democratic things. Now, Hoppe, when he got influenced by Rothbard Mises, thought not so fast. I think your basic insight is sound and potentially profitable, but I think if you have the insights of Rothbardian political radicalism and Misesian social theory, then you have to realize that the implications of your communications ideas, your discourse ethics, is that the only political theory you could ever justify would be a totally other respecting type of ethic. That is the peace ethic. That is the Lockean libertarian ethic. So that's Hoppe's argument. In a, uh, that's not really the argument. That's how it came about. Mm-hmm. The nutshell is that he believes that the the essence of discourse is peace and cooperation. And so that basically means that you could never make a coherent, peaceful, cooperative argument in an actual discourse to argue for something seriously contrary to that, like slavery or you know some kind of a class system or a domination system where one class rules the other. So would, would you yeah. would you say would you say that that it works like an axiom? Well, depends on what you mean by axiom. I mean, you know, in math, axiom just means an assumed postulate. In the Randian sort of Aristotelian sense, an axiom I was talking about the new uh, new uh, Aristotelian uh, framework that an axiom you can't deny an axiom without contradicting yourself. I think it, I think it does with one with one difference. So the axiom in the Randian, neo-Randian, Aristotelian sense is is basically some kind of uh, statement that is self-contradictory to deny, right? Like the law of non-contradiction, yep. or the law of identity or the law of causality or even some factual statements like the fact that there is consciousness like you couldn't deny that you're conscious or that you exist as an actual existing observer without contradicting yourself so some of those get very close to what hoppe and and the realistic form of kantianism that he is an inherent of he and and according to hoppe and i I've, I've come to agree with him there are two main strands of Kantianism. One is the American interpretation, which is more idealistic and idealistic not in the sense of having ideals, but in the sense of believing that the, the world of ideas is paramount and mm-hmm. that we don't have a direct connection to reality. It's more of a sub- subjectivist or relativist interpretation. And the European interpretation of Kant, which is apparently more realistic. And uh, according to Hans Hoppe, it, he doesn't care which one is correct. I mean, if Hans, if, if if Kant really meant A or B, it doesn't matter. But the the one that makes sense is the realistic interpretation, which is the Misesian and the, yeah. and the Hoppian, and even the Randian version, which Rand would would deny. But the point is, according to the realistic interpretation or use of the Kantian type of mental framework that that Hoppe and and Mises use. Um, some of the arguments do are very similar to the way Rand herself would would demonstrate her axiomatic concepts. So she would she would demonstrate identity, the law of identity, the law of non-contradiction, and the law of causation and other fundamental laws by showing that denying them is self-contradictory. And some of the laws Hoppe talks about are similar, except they re- they they basically um, rely upon perform what's called performative contradiction. So the contradiction is not like necessarily an inherent logical contradiction. Like you could imagine a universe with no humans. Yep. And in a universe with no humans, there would be no human action. But Mises is correct to say that it's undeniable that there is human action because for anyone to deny it, they're acting as a human. Exactly. And they, they become contradict. So that's a performative contradiction. I see. So yes, I would say I would say the Hoppian proof of rights is a cousin to at, at least yes of the Randian Aristotelian uh, axiomatic uh, logical proofs. Thank you. Uh, and, and one last question I have, because we're over an hour now, and I don't want to take up too much of your time. But you have uh, contributed to this uh, kind of thought as well, and you came up during class, I believe, with what you call the unstoppable principle, and you connected it to the uh, non-aggression principle. Could you explain that a little bit? Well, right. So this is the late '80s when I was in law school, and I was infatuated with Hoppe's insights uh, about argumentation ethics. And at the time, I was learning in contract theory about the ancient principle called estoppel, which is not only a common law view. There's something similar in the civil law, the continental law, which you guys have. Mm-hmm. Um, the basic idea is that there's something unjust about permitting someone to take two cons- inconsistent stances in a say a certain legal proceeding. So you can't you can't argue one thing to make gains in a certain part of the proceeding and then later on say the exact opposite. If you did that, you'd be stopped or prevented from you know, the judge would just say, "Listen, you you already admitted that you're married to this woman. Yeah. Now you can't say you're not married to her. You you got it. it's got to be one way or the other." So in a logical sense, that's you can see the origins of that or the roots of that idea is that we have to to have a coherent argument, to have a serious argument, to try to get to the truth of things. You have to at least be consistent, right? And something struck me about that idea in contract law, which was that there's there's there's something ultra consistent about the libertarian insistence of the non aggression principle, which is the idea that we libertarians believe that you have the right to do anything you want in the world except commit aggression. Now, what does that mean? That means that you can use force only in response to force. so you can see the sort, the sort of symmetry there that force is, is, is, is justified only when it's in response to an initiation of force but force in response to aggression is justified because there's a symmetry there. So you can't use force, you may not use force unless it's in response to force. So if someone insults me, maybe I can insult them back, but I can't punch them in the nose because they didn't use force. But if they punch me in the nose, I can punch them back. So you see a symmetry there. So it made me think that, you know, if you've committed, if you're the first one to commit the active aggression. You, you've initiated force. The reason that it's okay for the other guy to punch you back is because you are stopped from complaining because you're basically taking two inconsistent positions. You're saying when you punch someone in the nose, you're uh, you you're effectively saying it's legitimate for me to do this. And when you object to being punched in the nose in response, you're saying punching people is wrong. Well, you can't have it both ways. You have to choose, right? So that's the idea, and I think it's totally based upon and complementary to Hapa's approach as well. It's just another way to look at the the same idea. Yeah. It's another way to flesh out why the libertarian idea is natural and intuitive and fundamental and uh, really should be intuitive to everyone, not just libertarians, but everyone. Yeah, but what, what you and Hans Hermann Hoppe do is it, it, it's nice to you know say, well, this is intuitive, but when you can make it explicit, then you can really defend it. Then it, then it becomes clear. Then I think so. When you try to add some rigorous uh, uh, interpretation to it, I think yeah, I think it has. Uh, I've tried to do that. Hoppe has tried. Others have tried, and uh, you know we, we do as good as we can uh, to try to explain to people what they really already know, most people already know, <laughs> is wrong to hurt people. They, they know this. This is why we have political dialogue because yeah. people are searching for justification for these kind of uncomfortable political things that they're wanting to favor. So we just have to get people to be consistent and be honest and look at the logic and the economics of what they're talking about. Well, that uh, that sounds like a real great uh, closing note. Thank you very much for your time and. Uh and your wisdom during this interview. And uh, I'll hope we, we meet one day and, and talk again. Love to do it. Thank you very much. Okay. En dit was het dan voor deze week. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En ik zou zeggen, tot de volgende week.